met het NOS Journaal. De autoriteiten in Texas hebben het aantal vermisten na de overstromingen van twee weken geleden drastisch naar beneden bijgesteld. In het zwaarst getroffen deel van de Amerikaanse staat zijn er officieel nog drie mensen vermist, waar dat er voorheen meer dan 100 waren. Veel mensen die door hun naasten als vermist waren opgegeven zijn in de tussentijd in goede gezondheid teruggevonden. Ook waren er valse meldingen gedaan. Een dodental van de overstromingen staat op 135. De meeste mensen kwamen om het leven langs de Guadalupe-rivier... waarvan het waterpeil in korte tijd 8 meter steeg. Een brand in een afvalbedrijf in de haven van Rotterdam is onder controle. De laatste brandhaarden in een loods met afval worden nog geblust. Volgens de veiligheidsregio zijn alle medewerkers heel huids naar buiten gekomen toen de brand uitbrak. De brandweer kreeg bij het blussen van de brand in de Waalhaven hulp van blusboten van het havenbedrijf. Ook werd het vuur met drones in de gaten gehouden. Het dodental van de scheepsramp in Vietnam is opgelopen naar 38. Er wordt nog gezocht naar vijf opvarenden, melden Vietnamese staatsmedia. Gisteren kapseisde een toeristenboot in de baai van Ha Long. Tien mensen werden levend uit het water gered. De bewoners van een woning in Amsterdam hebben gisteren een koningspython in de gang gevonden. Ze hadden geen idee waar het dier vandaan kwam en waarschuwden de politie. Agenten hebben de wurgslang gevangen en overgedragen aan de dierenambulance. De koningspython is waarschijnlijk ontsnapt uit een terrarium. De politie roept de eigenaar op om zich te melden. Het weer. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook wolkenvelden en er kan wat lichte regen vallen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en ontstaan buien. Later vanmiddag vooral in het oosten en noordoosten zware buien met hagel, windstoten en veel regenwater in korte tijd. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 En ik ben voor deze uitzending door de platenkast gegaan en heb alle grote bekende artiesten uitgekozen met soms een alternatief nummer van een uh, al bekend eh, album. Maar soms is het ook gewoon een bekend nummer. Begin the Bequin van Artie Shaw. Het komt van zijn album Self Portrait uit 2001. Artie Shaw is een van, eh, ja, van de weinige artiesten... die eigenlijk nog in, ehm, bij het in leven zijn... zijn ehm, ultieme verzamelalbum kon samenstellen. En dat is dit album geworden. En Begin the Big was een van zijn grote hits. Ik ga verder met Benny Goodman. Eh, het komt ook van een verzamelalbum die Ultimate Collection uit 1999. En het nummer heet Let's Dance. Benny Goodman met Let's Dance. Als je dan nou zo door je plaatverzameling heen gaat... dan kom ik zoveel mooie dingen tegen. En dan kom ik ook Nina Simone tegen. En ja, als je naar haar collectie kijkt van wat zij allemaal heeft uitgebracht... er is zoveel moois tussen. Ik heb voor vandaag uitgekozen Nina Simone Sings Ellington... een album uit 1962. En daarvan ga ik draaien... Do Nothing Till You Hear From Me. Nina Simone. until you hear from me. Pay no attention to what's said. While people tear the seam of anyone's dream, it's over my head. you know I haven't changed. True, I've been seen with somebody new, but does that mean that I've been untrue when we're apart? The words in my hear it from me. And baby, you never will. Do nothing till you hear it from me. Nothing till you hear from me. Pay no attention to what I say. Pay no attention Nothing till you hear. Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. nothing till you hear from me. Do nothing till you hear from me. true I've been seen somebody new but does that mean that I've been untrue when we're apart from me. You never will. Nina Simone met Do Nothing Till You Hear From Me. Ik ga verder met ehm, opnieuw Chad Baker, maar deze keer met Art Pepper. Het nummer heet For Minors Only en het komt van een ehm, album eh, dat heet Playboy Meets Chad Baker. Dus Chad Baker samen met Art Pepper. samen met Chad Baker voor Miners Only. Ik ga verder met, eh, met Jimmy Smith, een, eh, ja, natuurlijk ook een hele bekende artiest. En eh, daar heb ik een ja, mooi album van, van, van liggen. Dat heet Back at the Chicken Shack. Het komt uit 1960. En daarvan ga ik draaien When I Grow Too Old to Dream. Ik heb het alvast aangezet omdat het wederom veel te lang duurt. Maar ga vooral even luisteren en genieten van Jimmy Smith. When I Grow Too Old to Dream. Thank Jimmy Smith, When I Grow Too Old to Dream. Ik ga verder met een andere grootheid, Joe Henderson. Ik heb uitgekozen Page One. Het is zijn eerste album als een leider uit 1963. En hij wordt erop vergezeld door een eh, geweldige line-up. Op uh, trompet Kenny Dorham, op piano McCoy Tyner... dan Butch Warren op bas en Pete LaRocca op drums. Grappig verhaal van dit album is dat eh, McCoy Tyner niet genoemd wordt op de albumcover... Waarom? Hij had net een contract getekend bij een andere platenmaatschappij. Dus voor de zekerheid hebben ze hem maar uitgelaten. Maar hij speelt wel degelijk mee. Het nummer heet Blue Bossa, Joe Henderson. van Joe Henderson... van zijn eerste album als leider Page One. Ik ga verder met Bill Evans, die is ook al een tijd niet voorbij gekomen. Ik heb een eh, live nummer uitgekozen van het album dat heet Waltz for Debbie... en daar ga ik het gelijknamige nummer van draaien. Bill Evans. Bill Evans met Waltz voor Debbie. Tijd voor iets vocaals. Sarah Vaughan, ook een vrouw met een prachtige stem. Ik ga van haar draaien het nummer One Mind Julep. Het komt van het album Your Mind You, geproduceerd eh, door Quincy Jones. said I saw you when you kissed my daughter. trouble, but from now on. Sarah Vaughan met Your Mind You. Ik ga verder met opnieuw een naar Earl Bostic. Een voorbeeld voor vele andere muzikanten, waaronder John Coltrane. En hij is ook de grondlegger van de R&B. Hij schreef veel muziek en maakte ook enige tijd zelf heel veel muziek. En daarin eh, zijn hele bekende nummers gemaakt, zoals Flamingo. Ik heb nu uitgekozen de Third Man Team van het album Dance Music from the Bostic Workshop. Earl Bostic. Michel met de Third Man Team. Ik ga verder opnieuw met een powervrouw. Etta James, ook een geweldige zangeres. En ze heeft een album uitgebracht, dat heet Chessbox. En daarvan ga ik draaien Payback, Etta James. Oh yeah, you know how much I love Playback van Etta James. Ik ga nog één keer een stuk terug in de tijd. Ik ga naar Louis Jordan. En samen met zijn Tiffany 5, uh, eh, Games, 5 Guys Named Joe. I want to tell you a story from way back. Truck on down and dig me, Jack. There's Big Mo. A little Mo. Four-eyed Mo. No Mo. Look at brother. Look at brother. Look at brother, eat more, eat more. Mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo greatest man around. Makes the cats jump up and down. Who's the talk of Rhythm Town? Five guys named Mo. When they start to beat it out, folks jump, jump and shout. Who the critics rave about? Five guys named Mo. They came out of nowhere, and that don't mean a thing. That's right. They rate high, and you'll know why when you hear them swing. Mop, highbrow, lowbrow, all agree. They're the tops of harmony. I'm telling you, folks, you really ought to see. Five guys named Mo. story from way back. Did you dig me, Jack? There's Big Mo. Little Mo. Four-eyed Mo. No Mo. Look at brother, look at brother, look at brother, eat more, eat more, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo. One guy, big Mo. Two guys, little bitty Mo. Three guys, four and Mo. Four guys, no Mo. Five guys, eat Mo. Five little guys name Mo. Ja, Louis Jordan met Five Guys Named Mo. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van deze uitzending. En dat is een nummer van Lionel Hampton. Ik was laatst op North Sea Jazz en daar trad zijn uh, big band op. Lionel Hampton leeft niet meer, maar nog een aantal van zijn muzici wel. En zij eh, gaan door onder de naam eh, Louis, Hampton, Louis Lionel Hampton Big Band. En ze gaven een geweldig concert. En een van de laatste nummers die ze draaiden was... een nummer wat Lionel Hampton altijd eigenlijk als een van zijn laatste nummers draaide. Speelde Flying Home. Het ehm, komt van het album deze keer Live at the Musical. Dat is een eh, theater in Haarlem. Ik heb er eigenlijk niks over terug kunnen vinden. Het is opgenomen in 1978. Hemp in Haarlem heet het eh, album Live at the Musical in Haarlem. Flying Home. U luistert naar Flying Home van Lionel Hampton, live opgenomen in Haarlem.